Kees Groot met het NOS-journaal. Premier Rutte vindt dat hij voorzichtiger had moeten zijn met zijn uitspraken over Griekenland, zei hij in het debat over een nieuw steunplan voor Griekenland. Hij erkende nog eens dat hij de verkiezingsbelofte heeft gebroken dat er geen geld meer naar Griekenland zou gaan. Maar volgens Rutte kon destijds niemand voorzien dat de situatie voor de Grieken zo zou verslechteren. Rutte benadrukte dat het in de jaren na 2012 stap voor stap beter ging met de Grieken. De premier kreeg van onder meer PVV, SP, CDA, D66 en GroenLinks kritiek op zijn draai. De Thaise politie heeft een compositietekening vrijgegeven van de man die de bomaanslag in Bangkok zou hebben gepleegd. Volgens de politie komt de verdachte uit Europa of het Midden-Oosten. De compositietekening is gebaseerd op bewakingsbeelden en de verklaring van een motortaxichauffeur die de verdachte vermoedelijk een lift heeft gegeven. In Thailand is ook een beloning uitgeloofd van ruim 25.000 euro voor de tip die leidt tot de aanhouding van de dader. In Turkije hebben twee mannen het vuur geopend op een politiepost bij het Dolmabahçe-paleis in Istanbul. Een agent raakte lichtgewond, melden Turkse media. De mannen schoten met automatische wapens en hadden handgranaten bij zich. De Turkse politie heeft ze opgepakt toen ze vluchtten naar het Duitse consulaat. De premier van Turkije heeft een kantoor in het paleis, maar hij was tijdens de schietpartij ergens anders. De noodopvang voor asielzoekers in de IJsselhallen in Zwolle wordt tijdelijk met 200 plaatsen uitgebreid. Dan kunnen er 600 mensen terecht. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft om de extra noodopvang gevraagd, omdat er steeds meer asielzoekers bijkomen. De noodopvang in de IJsselhallen ging in juli open en de uitbreiding is tijdelijk. Het weer, steeds meer opklaringen. In het westen misschien nog een bui. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen periode met zon. In het westen misschien wat regen. En een graad of 23. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het valt nog reuze mee met de drukte op de weg in de Randstad. Op de A10 West voor de Continental 2 kilometer file richting Den Haag. Op de A12 Utrecht-Den Haag wat vertraging bij Knoop het Gouwen vanwege een spoedreparatie.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 Oh, I can feel my face when I'm with you. But I love it, but I love it. Oh. and I know she'll be the death of me. At least we'll both be And she'll always get the best of me.